Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vaccinatieprogramma voor kinderen gaat op de schop. Kinderen krijgen twee keer een BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond... Nu is de tweede prik pas als ze negen jaar zijn, maar dat wordt naar voren gehaald, zegt het ministerie. Bescherming tegen mazelen wil je eigenlijk zo goed mogelijk hebben voordat kinderen naar school gaan. Ehm, en de eerste prik van de BMR, dat is eigenlijk de belangrijkste. Die wordt bij 14 maanden gegeven. In principe ben je dan je hele leven beschermd. Die hoef je eigenlijk maar één keer te krijgen. Die tweede is een extra verzekering voor het geval dat het toch niet goed aangeslagen is. Want dat weet je nooit 100% zeker. Die tweede prik wordt vervroegd naar drie jaar. Dat is ook makkelijker voor de ouders... omdat kinderen op die leeftijd nog naar het consultatiebureau gaan voor checks en prikjes. Als je het op latere leeftijd doet, moet je er speciaal een afspraak voor maken. Het idee is dus dat de vaccinatiegraad ook omhoog zou gaan. Klimaatactivisten nemen hun matjes en slaapzakken mee naar een protest op de A12 in Den Haag. Komend weekend willen ze de boel daar weer gaan blokkeren om aandacht te vragen voor het klimaat. Het is de bedoeling dat tientallen activisten blijven overnachten in de tunnelbak van de weg. De politie zei eerder dat ze niet zullen ingrijpen bij de blokkade... omdat zij zelf ook actie voeren. In hun geval gaat het om een regeling om eerder met pensioen te kunnen. Een opvallende bekentenis van Foo Fighters frontman Dave Grohl. Op Insta schrijft hij dat hij is vreemd gegaan... en dat hij een kind heeft gekregen met een andere vrouw. De zanger en gitarist zegt dat hij een liefdevolle vader wil zijn voor zijn pasgeboren dochtertje. dat hij ook wil werken om het vertrouwen van zijn eigen gezin terug te winnen. De Scheveningse pier gaat waarschijnlijk flink verbouwd worden. Om het bouwwerk dat in de Noordzee staat financieel gezond te maken... moeten er onder meer twee hotels, een saunacomplex en een nachtclub komen. Maar er is meer, zegt het bedrijf erachter. We willen eh, een zeepark, zoals we dat noemen, op alle daken maken. Dat is bijna 6000 vierkante meter eh, park. Groene daken? Groene en beloopbare daken kan je een beetje vergelijken met de Line in New York. Dus wordt een hele bijzondere park aan zee. Maar eerst moet er vooral aan de constructie van de pier gewerkt worden. Twee jaar geleden bleek dat de staat daarvan zo slecht was dat er snel iets moest gebeuren. En de vernieuwde pier moet in 2028 af zijn. Het weer nog een herfstachtig dagje met heel af en toe opklaringen met zon... maar vooral veel wolken en buien. Het wordt 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Heemskerk en de Wijkertunnel 2 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, de A22. Op die route staat inmiddels file tussen Beverwijk en Velsen. De vertraging is daar een half uur. Dan de A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel.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 De week. De woensdag. <laughs> Tijd voor een reisje langs de Rijn. Niet met Willeke Alberti, ook niet met Willy Alberti. Niks met de Albertis. Nee, maar gaan met eh, een Rhinestone cowboy op stap, luisteraars. Met Mr. Clan Campbell.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 Een hele tijd geleden hoor, mijn jeugdjaren. Maar ik kan nog wel uit mijn jeugdjaren herinneren... dat ik zelf ook eh, een cowboy eh, was. Dat ik dat speelde althans. We gingen dan de duinen in met allemaal vriendjes en vriendinnetjes. En dan, eh, ja, gingen we cowboytjes spelen. En dan hadden we allemaal zo'n zelfgemaakt geweer mee. En dan moesten we elkaar daarmee uitschakelen. En dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de duinen rond het circuit... En er stonden allemaal van die mooie, mooie eh, lege koffiehuisjes vroeger. Die werden gebruikt tijdens de races eh, om het publiek met koffie en eh, nou, misschien ook wat broodjes en, en cake en zo te verwennen. Maar dat stond een groot deel van het jaar leeg en dan mochten wij, ehm, dat werd gedoogd. als we de boel maar heel lieten, dan mochten wij daar gebruik van maken. Dat waren onze forten, onze forten. <laughs> ja. Nou, dit is ook forten. Maar het zijn wel eh, hele liefdevolle dingen. Loving Things. Voor uw gebracht door de marmalade. Bij Duif zaagt de week door. Marmalade met eh, the Love and Things. En deze is voor eh, Willem Bruist. En die heeft hij gisteren gemist. Kreeg hij speciaal van Joke Westenberg en eh, Stef Bos en Fleur. Wat als de storm komt. Natuurlijk in het kader van de KNRM. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Stroming soms lezen. De zandbank ontwijken. Leren laveren. Tegen de wind. Rivieren verleggen. Door dijken te bouwen. Het water temmen en denken dat je de zee overwint. Maar wat als de storm komt? Als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn en ik te klein. Wie zal ons dan vinden als wij zijn verloren? Wie zal ons redden? Wie gooit de lijn? maar weten. Ik wil droog door de regen. Voorkomen is beter dan later genezen. Je moet me geloven. We kunnen echt een eind komen. Ik weet het zeker. Ik heb het al. wat als de storm komt? Als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn en wij. zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. Ja, prachtig nummer van Stef Bos en Fleur. Ja, nummer wat eigenlijk... Uh luisteraars, als het aan mij ligt... Eh, Ziet jouw werk... Veel te weinig wordt gedraaid. Veel te weinig. Veel te weinig. Ja, luisteraars. Uh, de volgende staat in de wachtrij. De Carpenters. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong, and that it's droll. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when. seems to be without a friendly face. A lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile when there's no up and disappear. You touch me with the love you're bringing. I can't really lose when you're near. You're near my love. If all my friends have forgotten half their promises, they're not unkind, just hard to find one look at you, and I knew that I could learn to live without the rest. I've found the best when there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true. without you. Won't last a day without you. you. Ja, daar kan ik ook nooit genoeg van krijgen, luisteraars. De Carpenters, Karen Carpenter, ook een... Eh, eh, zeer uh, begenadigd slagwerkster was zij. Ze kon fantastisch drummen drummen en zingen tegelijk. En eh, ik heb er altijd vol van genoten. Maar gelukkig staat haar prachtige stem altijd nog op de, op de cd. Dit zijn ook mannen waar ik gek van ben, de Bee Gees. Too Much Heaven met die mannen, Too Much Heaven. We gaan er nog één draaien voor eh, het half elf wordt luisteraars. En dat betekent natuurlijk weer cabaret. En wat het gaat worden, dat ga ik nog even niet verklappen. We gaan eerst nog even naar een lekker stukje muziek luisteren. The Association met Windy. De vos loopt door het bos. Maar is deze vos relaxed? Is deze vos at ease? Nee, deze vos is eh, niet relaxed en niet at ease, want hij wordt achterna gezeten door een meute bloeddorstige honden en jagers. Een trompetgeschal nadert en hij is de uitputting nabij. Als hij even tegen een boom leunt om tot rust te komen, hoort hij boven zich een gelach. <laughs> en als hij opkijkt, ziet hij daar, zittend op een tak, met een piltje in zijn hand, de raaf. Hé, hey, Voske, hoe is het nou? <laughs> en de vos zegt, raaf, raaf, alsjeblieft, help me. Alsjeblieft, Raaf, je mag me niet aan mijn lot overlaten. Als je me nu niet helpt, dan zullen ze me verscheuren in kleine stukjes. Alsjeblieft, Raaf, ik smeek je. Vertel me waar het water is waarmee ik mijn sporen uit kan wissen. Vertel me alsjeblieft waar een hollersbaar me kan verstoppen. Ik, ik weet, Raaf, wij zijn nooit vrienden van elkaar geweest. Altijd hebben we elkaar het leven zuur gemaakt, maar voor deze ene keer, Raaf, ik smeek je. Ik smeek je op mijn knieën, alsjeblieft. Help me. Ja, dikke lul, zei de raaf. en de raaf vloog weg. En de raaf vloog helemaal naar de rand van het bos. Aan de rand van het bos stond een grote boerderij omgeven door velden. En midden op een van die velden prijkten vier een vogelverschrikker. En, en dat was niet zomaar een vogelverschrikker, dat was een van de populairste vogelverschrikkers uit de regio. Zijn naam was Kikker Jan. En een heldendichte werden zijn heldendaden bezongen. Kikker Jan, Kikker Jan, het is een held. Kikker Jan, Kikker Jan, de vogels van het veld. Kikker Jan, het zegt niet kasten, Kikker Jan is sterk. Weer of geen dag en nacht altijd aan het werk. Kikker Jan, Kikker Jan. Ja. Ja, en weet je, zelfs de vogels hadden respect voor Kikkerjan en, en ze aten alleen maar de zaadjes buiten zijn gezichtsveld. Behalve de raaf. De raaf die ging altijd eh, vlak voor Kikkerjan staan en dan zei hij... Uh, hé Hey, hey, Kikkerjan. <laughs> hey, Kikkerjan, mietje. Hey. <laughs> hey, Kikkerjan, verrek de zak, hoi, Hey. <laughs> Ja, laat op, kijk Jan, zaadje van het veld. Ja, ja, zaadje van het veld. Hoppakee, hop. Ja, ja. En nou? En die arme kieke Jan die hing daar maar. Ja, wat, moest hij doen? Wat moest Kieker Jan doen? Het was maar een vogelverschrikker, maar hij vertrok geen spier. En, ook vandaag, het, was weer raar. En de raaf die ging weer de keer. Hé, hey, hey, Jan. la la la la la. Maar plotseling, plotseling zag Kieke Jan in de verte een gestalte naderen. En hij knipperde met zijn ogen en toen zag hij wie het was. Het was de vos. De vos was toch aan zijn belagers weten te ontsnappen, was naar de rand van het bos gelopen, had de raaf gehoord en sloop nu behoedzaam richting de raaf. En ik dacht, oh man, I'm gonna fuck that motherfucker. Hij was tot op één meter genaderd. Toen hij met een sprong bovenop de raaf dook. En toen gebeurde er iets ongelooflijks. Kikker Jan de Vogelverzinker, die nog nooit bewogen had... voelde plotseling in zijn armen en benen en kracht. Die hij nog nooit gevoeld had en hij stapt. Van zijn stok lulde de vos en de raaf af. En de vos schok zo dat hij de raaf helemaal verrap. En de raaf die willen wegvieren, maar met een katachtige reflex... greep Kikker Jan de raaf de lucht, pleurde op de grond samen... de vos buiten die met elkaar en ze spijkerden hem vast aan de stok van Kikker Jan. Fuck you. Ja, en Kieke, Jan die willen meteen een steen pakken en hem doodgooien met de vaste... Relax. Dat is niet nodig, Kieke Jan. Geen kwaad met kwaad vergelden, Kieke Jan. Dat hoeft niet. Jij hebt je kracht gevonden en hij heeft zijn lesje gehad. De rest is onbelangrijk. We laten hem vrij. En de raaf werd vrijgelaten. Goh, Vos, Jan, Vos, ik heb, ik heb zoveel van jou geleerd. Laten wij samen, terwijl de wereld trekken een maf en genoeg een Rustig, rustig, rustig, de Vos. Ik heb een vrouw en kinderen, ik kan niet zomaar weg. Eh, maar weet je wat we doen? Ik kom gewoon één keer in de week hier langs. En dan praten we allebei over wat we meegemaakt hebben. En dan worden we hartstikke goede vrienden. Jotem, zei Kiki Jan. En de vos ging op zijn achterpoten staan om Kika Jan te omhelzen. Toen er plotseling een schot klonk. Bang! En de vos werd in zijn rug getroffen. En viel dood in de armen van Kika Jan. Ja, wat was er nou gebeurd? De raaf, toen die vrijgelaten was, die was met een bocht naar de boerderij gevlogen. Was daar in het raam gaan zitten en had tegen de boer gezegd... Hé, hey, eh, boer, want er zit een eh, vos op veld. Ja. ja, en die valt Kikker Jan lastig. Dus eh, ja, ja, soms als ik jou was. Ja, die boer die azende, die pakte zijn geweer, zag de vos op zijn achterpoten staan en schoot meteen maar toen hij aankwam. En Kieker Jan huilend met zijn vrienden op de grond zag liggen, begreep hij dat hij een afschuwelijke vergissing begaan had. En hij dacht, oh mijn god, hoe moet ik dit goed maken? Hoe moet ik dit ooit goed maken? En plots wist hij het. En hij zei, Kieker Jan, we ruilen. We ruilen, Kieker Jan. Voortaan zal ik hier hangen en de vogels van het veld jagen en jij... Neem een boerderij, neem een akkers, neem een vrouw, neem alles wat ik heb. Het is allemaal voor jou. En hij had de woorden nog niet uitgesproken. Of daar hing hij al. En nu, nog steeds, elke nacht, als de geluiden van rauwe seks uit de boerderij over de akkers waaien, hangt de boer aan zijn stok en ziet hij de tijd aan zich voorbij gaan.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 dat zij haar stem weer volkomen terug heeft, gelukkig. Eh, want ze zong daar fantastisch. En eh, ja, ik heb altijd veel bewondering gehad voor Celine Dion. Want ja, dit is dus misschien wel een van de werelds beste zangeressen. Ah, als het aan mij ligt, hoor. Als het aan mij ligt. Dus daar moet ik er wel bij zeggen, natuurlijk. En Piet Veerman van de Kerst vind ik ook mooi. Vooral als je het over zijn meisje heeft. I've got on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the money. much loving the bees envy me. I've got a sweeter song to sing than the birds. Eh, my Girl. Ja, het, eh, het, regenachtige weer wat voor vandaag is voorspeld, luisteraars. Hier, althans, hier in Zandvoort is het nog niet aan de hand. Maar ja, toch lopen James Taylor en Art Garfunkel weer te janken in de regen. Sommige jongens, hoor. Maar wat een mooi nummer. I'll never let you see The way my broken heart is hurting I've got my pride and I know how to hide all the sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know. I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven, they could never wash away my memory. since we're locked together. I look for storms. I hope you'll never see. Someday when my cry is done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. met Art Garfunkel. Nou, wat een prachtige combinatie. Crying in the Rain, luisteraars. Ik neem u mee naar het park. De, we lopen vooruit eh, op de week. Ik heb de week al doorgezaagd, maar ik ga met u naar de zaterdag. De zaterdag in het park. Dankjewel Harry. Ja, altijd gezellig als Harry Nak altijd eh, even komt binnenwandelen met de koffie. Ik kan af en toe wel een bakje gebruiken, dat begrijpt u. Tijdens zo'n uitzending van drie uur lang, luisteraars. Want ik ben nog een, eh, ja, hierna nog een, eh, een vol uur bij u. Met om half twaalf natuurlijk weer, weer cabaret. Dan gaan we weer lachen. Nou, hoe leuk is dat, toch? Ja, we gaan naar Kenneth Heat. We zijn on the road again. on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young.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 Dankjewel, man. Ja, luisteraars, nog 48, eh, 47 seconden te gaan... dan komt het nieuws eh, weer voorbij. Mark, Mark, Duif zag de week niet door... zonder ook een derde uur bij u... Eh, in de huiskamers te verschijnen op de radio. Jawel, nou ik verschijn niet op de radio. Mogelijk op de kabelkrant, ik weet het niet of, de, eh, of ik op tv te zien ben eigenlijk. Nou ja, goed, in ieder geval, dat maakt allemaal niet uit. Eh, eh, als u het maar hoort, want muziek is om te horen en cabaret is om te horen. Dat ga ik ook weer doen straks in het derde uur van Duifzaag de Week door. Om half twaalf weer cabaret. Gaan we weer lachen? Met wie? Zeg ik niet. Dat rijmt ook nog. Ik uh, moet nog eventjes volpraten met een seconde of negen...